ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A4 bij knooppunt Burgerveen zijn twee Flixbussen op elkaar gebotst. Dat is te zien op beelden van Rijkswaterstaat. Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het gaat vooral om hoofd- en nekklachten. De passagiers in de bussen krijgen vervangend vervoer. Vanwege het ongeluk is de A4 richting Amsterdam dicht. De bedoeling is wel om de weg zo snel mogelijk weer vrij te hebben. De Spaanse politie heeft 162 Zuid-Amerikaanse vrouwen gered uit de handen van criminelen. De vrouwen werden gedwongen tot prostitutie, vertelt correspondent Edwin Winkels. Ze stonden onder enorme controle. Ze waren eigenlijk niet vrij, waren opgesloten in verschillende huizen. In die huizen, daar zaten ze met, soms met groepjes van 10, 12, tegelijk eh, sliepen ze ook, deelden ze bedden. Maar daar ontvingen ze ook hun klanten. Ze kwamen zelfs nooit eh, naar buiten toe. Ze stonden er altijd onder controle. En ze waren ook gewoon bang om aangifte te doen. Omdat bijna al die vrouwen in eh, kwetsbare situatie waren. Ze waren geronseld of in Zuid-Amerika of in Spanje zelf. Allemaal kwamen ze uit Zuid-Amerika. Geen officiële papieren om in Spanje te verblijven. En hen was ja, goed werk beloofd met hoge inkomsten. Ze wisten niet dat ze hierin terecht zouden komen. Er zijn 37 bendeleden opgepakt op verdenking van mensenhandel. En geen zeeleeuwen meer in Artis. Vorige week werd bekend dat dieren na 100 jaar verdwijnen uit de dierentuin. Voor de bezoekers toch wel even wennen. Ik wil eigenlijk dat de zeeleeuwen hier blijven. Maar het is gewoon ook niet leuk om zo in, in zo'n klein hok te leven. Zo. je een kind was... Eh, was het al zo. Maar ook Artis moet met zijn tijd mee, zegt deze medewerker. Dat is natuurlijk een, een ontwikkeling. Hè? 100 jaar geleden hadden we hele andere gedachten over het houden van dieren en dierenwelzijn als, als tegenwoordig. Continu zijn we bezig met het evalueren van, van bepaalde verblijven. Kunnen we bepaalde soorten wel of kunnen we ze niet houden? Eh, en met de zeeleeuw zijn we ook al heel wat jaren bezig van eh, hoe, moeten we dit gaan doen in de toekomst. Ja, en dat is nu duidelijk. De dieren hebben gewoon meer ruimte nodig en die is er niet in de stad. Vandaar dat de eerste al naar Singapore zijn verhuisd, waar ze een veel groter verblijf krijgen. De drie andere vrouwtjes volgen binnenkort. Het weer, ja, trekken nog steeds wat buien over, maar op de meeste plekken is het droog. In het oosten ook nog wat zon vanavond. Morgen een beetje wisselvallig. In het zuiden en zuidoosten ook wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij, Hoofddorp, bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd waar twee touringcars bij betrokken zijn. De weg is dicht en datzelfde geldt voor de A44 bij, de aansluiting met de A4. Bij knooppunt Burgerveen is dat. Vanuit Den Haag kun je het beste omrijden richting Amsterdam via Utrecht over de A12 en de A2. Verder vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 Waar het duo normaal van de indie folk is, horen we hier juist veel country, Timey en bluegrass. De muziek is vintage, maar voelt totaal niet oud aan. Met de nieuwste plaat Longtime Friend tonen de Wildmans hun musicaliteit en eren ze hun vakmanschap, terwijl ze zich verbreden en improviseren op basis van traditioneel Amerikaanse rootsmuziek. Dit vormt de kern van de sound van de Wildmans. De openingssong Luxury Liner die je hoorde is oorspronkelijk van Graham Parsons. De tweede song, Any Day Woman, kennen we van Bonnie Raitt. Old Cumberland verwijst waarschijnlijk naar de muzikale erfenis van de Cumberland-regio, bekend van de rijke bluegrass- en oldtime-traditie. Opnieuw de Wildmans. is het favoriete album van de maand. Hij zingt net zo makkelijk in het Spaans als in het Engels... en heeft een carrière opgebouwd door traditie te combineren met originaliteit. Zo creëert William Beckman een geluid dat zich niet laat labelen... maar toch diep geworteld is in wie hij is. Por Mujeres Como Tú is mijn favoriete track... van Whiskey, Lies en Alibis. estoy acobardando y lo ha notado. Y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. estacionado en los fracasos. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú como yo lo sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo lo sé, que se pueden perder en el alcohol De Australische country popster Rachel Fayem heeft haar meest kwetsbare single tot nu toe uitgebracht. Who You Are is een gedurfd, betekenisvol anthem voor iedereen die zich ooit verloren heeft in een verkeerde relatie. the we on plate, making a mess of the place. It started with whiskey, then you kissed me. Took a minute to realize. We spent all our cash, set on running away. They talk the town for the trouble we made zero to eighty, so I hung around waiting. But wild, go worth a try. You wasted my time, gave me just enough. You blurred the lines around what I deserve. Got me. through with making mistakes. This felt different, but was something missing. We were something you can't deny. Couldn't call it off or say what it was. You blurred the lines around what I original van deze week. Het nummer onderzoekt thema's als kindertijd, angst en het verstrijken van de tijd, waarbij de metafoor van cannibalen wordt gebruikt om gevaren uit het verleden te representeren die inmiddels verdwenen zijn. Cannibals van Mark Knopfler vertelt het verhaal van een jonge jongen die opgroeit onder de hoede van zijn vader en de overgang maakt van kinderangsten naar een volwassener begrip van de wereld. zijn maar weinig artiesten die zo ontzettend van echte country houden als Sunny Sweeney. Voor de singer-songwriter uit Texas is het haar leven. Dat hoor je ook terug in Traveling On. Crossroads met de act van de maand. Evangeline verscheen op het album How Will the Wolf Survive uit 1984 en is een van de Los Lobos vroege invloedrijke nummers. De song vertelt het verhaal van een jonge vrouw van 17 die haar ouderlijk huis verlaat op zoek naar haar Amerikaanse droom. komen niet veel over Janie te weten, maar we voelen wel dat ze het zwaar heeft. De Bos is standvastig in zijn geruststelling, dat ze ermee overweg kan en in zijn belofte om haar bij te staan. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Buckle down betekent in het Engels je schouders eronder zetten. Ik heb de afgelopen tijd geleerd dat je er ook voor mag kiezen om eens niet de schouders eronder te zetten, zegt Melanie Ryan. Ze zegt ook dat je als artiest vaak het beste resultaat wil halen en behoorlijk bezig te zijn met datgene wat je doet. Maar het is ook belangrijk dat je durft om eens op de rem te trappen. Om weer tot jezelf te komen en weer creatief te worden en je rust te kunnen pakken, zegt Melanie. 23 juni 2020 werd de toen 22-jarige Shelley Bos op brute wijze vermoord. Haar dood liet een diepe wond achter bij haar familie en in het bijzonder bij haar moeder Mariette Bos. In haar zoektocht naar troost en blijvende herinnering klopte Mariette aan bij de Edische singer-songwriter Paul Sterkenburg met een bijzonder verzoek of hij een lied kon schrijven voor Shelley en hij deed het. my side in the dark of night where secrets hide. Your life was taken, a cruel, heartless crime. Now I'm stuck in a world without you, lost in time. Why, why did he have to take you away? I'm drowning in sorrow every single day. You were my angel, my reason to breathe. But now all I have is this pain I can't relieve. Shelly, I miss you. I can't go on without you. I'm broken he took you from me. He stole your light. I'm lost in the shadows. Can't face the night. I can't move forwards. I'm stuck in this hell. If only I could hold you just once more. Just to tell did he take you? Why did he destroy? My heart is shattered. I can't find joy. You were too pure, too good for this fate. Now I curse this world. I can't relate. without you. Shelley, my love. I'm falling through darkness, crying to the stars above. We're walking through hell, trapped in this pain. Forever it's over, forever it's changes. Hilsum South is een vierkoppige band uit Hilversum die voor elke gelegenheid perfect van pas komt. Americana uit het hart van Holland. Hilsum South heeft een solide sound met sterke leadvokalen en vloeiende close harmony. Het repertoire omvat een breed scala aan Americana, West Coast en country muziek. If you got something on your mind was het blokje Country uit eigen land. Dat was Counting Colors van deze Hilversumse formatie. Tammy Nielsen is uitgegroeid tot een van de beste zangeressen in de country. En dat is ook te horen in Heartbreak City, USA. het favoriete album van de maand. Inhoudelijk roept de Neon Sounds van William Beckman een sfeer op van nachtleven, verlangen en reflectie. Typische thema's uit het honky-tonk genre. from an old rock just an empty glass. Guess I owe you one. The banter of a bartender and waitress talking about how this place is an oasis for all the lonely in this town. Neon nights, neon lights drown us all till last call and neon sound. first date The dare of two twenty-ones Having their first taste The crack of an eight-ball corner pocket I guess old Joe, he's still got it Johnny's gotta buy us all till last call in neon sound. a song till last call in neon signs blijft een wonderlijke combinatie. Een groep cowboys met de 84-jarige folkzangeres Bonnie Dobson als tijdelijke frontvrouw. Maar het werkt. En hoe? Dobson klinkt 40 jaar jonger en door de instrumentatie van de Hanging Stars blijft het altijd spannend. Stay with me tonight. is een bekende muzikant uit de Oklahoma muziek Actief als singer-songwriter en performer.